uur. Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. West-Afrikaanse landen willen samen strijden tegen de islamitische terreurbeweging Boko Haram. Komende week praten de leiders van de Afrikaanse Unie met elkaar over het vormen van een interventiemacht. Volgens de Ghanese president Mahama kunnen landen niet in hun eentje vechten tegen terrorisme en is samenwerking daarom noodzakelijk. Mahama is voorzitter van ECOWAS, het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen. Oprichting van een speciale strijdmacht heeft wel wat voeten in aarde, zegt Mahama. Hij denkt dat Afrikaanse landen pas over een paar maanden samen tegen Boko Haram kunnen strijden. Mogelijk vragen de landen om een mandaat van de Verenigde Naties. De zaak van de Saoedische blogger, die is veroordeeld tot duizend stokslagen, gaat naar een hogere rechter. Dat is gebeurd na tussenkomst van het bureau van de koning, zegt de vrouw van blogger Raif Badawi. Hij werd vorig jaar in Saoedi-Arabië veroordeeld tot tien jaar cel, een geldboete en de stokslagen. Hij zou de islam hebben beledigd. De eerste 50 stokslagen kreeg hij vorige week vrijdag. De zaak leidde wereldwijd tot ophef. Het Amerikaanse Hoogrechtshof buigt zich over de vraag of een verbod op het homohuwelijk wel grondwettelijk is. De beslissing kan gevolgen hebben voor 14 staten die dit nog steeds verbieden. Het Hof gaat kijken naar de situatie in de staten Michigan, Kentucky, Ohio en Tennessee. Het homohuwelijk is nu legaal in 36 staten. Twee jaar geleden waren dat er nog 12. In Wenen zijn zo'n 2000 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen een café dat een lesbisch stel heeft geweerd. De twee zoenden elkaar in het café en kregen van de eigenares te horen dat ze maar naar een bordeel moesten gaan. Het incident was vorige week vrijdag. Sindsdien is op Facebook en Twitter met grote verontwaardiging gereageerd op de gebeurtenissen.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 Queríamos set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body shiny, is diamond, your heart is strong, it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and slave, you've been in harm's way, you've been Kanye's wife. You made a great escape, so now you are safe, cause you never caved you never would. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness. I'm about. Whoa. So bring back the beat, and then everyone sings.